De het vannacht afgesproken staakt het vuren alweer geschonden. These guys gotta calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Ja, ze is boos dat Israël meteen na het maken van de afspraken doorging met bommen gooien, zegt hij. Beide landen vechten al zo lang en zo hard dat ze niet meer doorhebben wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Vanuit Utrecht en Amsterdam kun je vandaag niet met de trein naar Schiphol. Er zijn bij het spoor in Amsterdam vannacht allemaal kabels doorgebrand. De politie doet daar nu onderzoek en houdt rekening met een misdrijf. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een sabotageactie rondom de NAVO-top... of dat de brand is ontstaan door bijvoorbeeld onhandige koperdieven. Het vervangen van de kabels duurt sowieso nog tot vanavond laat. Noah Lang kan de verhuisdozen gaan inladen. De voetballer van PSV vertrekt naar Italië... waar hij voor landskampioen Napoli gaat spelen. Het is niet officieel bekend hoeveel PSV voor Lang krijgt... maar het zou om zo'n 25 miljoen euro gaan. Daarvoor tekent hij een contract van 5 jaar. En 100 uur achter elkaar voorlezen. Ik waag er niet aan, maar in Leeuwarden doen ze het wel. In de Biep daar proberen ze een nationaal, nationaal voorleesrecord te halen. Niemand deed al voorzichtig de deur om te duwen, dacht hij. Het gaat beginnen. Eindelijk! We hebben er zo lang eh, naar uitgekeken. Eh, het, het eh, nationale voorleesrecord 2025. Ehm, ja, wij gaan het vestigen. Ja, mensen konden zich aanmelden voor een tijdsblokje voorlezen en dat liep rap. Alleen voor de nachten was het wat moeilijker om vrijwilligers te vinden. En als ze die 100 uur halen in Leeuwarden is het trouwens geen officieel record. Daarvoor moet een notaris de hele boel vastleggen. Een duur geintje, dat geld wilde de organisatie liever aan iets anders besteden. Het weer, het is een bewolkte dag, trekken buien over bij 18 graden op de Wadden en 25 in Zuid-Limburg.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 Jump in the line, rock your body in time. with words praise you like I should. funny, leave me in stitches, honey. I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp and heat itches. I'm not the man, but I wear the britches.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 Vanochtend vroeg ontstond er brand in kabels langs het spoor in Amsterdam. Daardoor kun je vanuit Utrecht